Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de boer-burgerbeweging in alle provincies de grootste is geworden, ook in Utrecht. Daar ging de BBB nek aan nek met GroenLinks en de uitslag van Venendaal moest de doorslag geven. De BBB blijkt daar nu zo'n 3000 stemmen meer te hebben gekregen dan GroenLinks. De verkiezingsdienst van het ANP moet de uitslag van Venendaal nog verwerken. De jongere organisatie van het CDA, het CDJA, twijfelt aan het leiderschap van Wopke Hoekstra. In een interview met NRC zeggen de voorzitter en vicevoorzitter dat Hoekstra het CDA-verhaal niet goed uitdraagt. Hij heeft een consultants-imago en daar zou hij vanaf moeten komen. De twee CDJA-bestuurders zeggen niet dat Hoekstra nu moet opstappen. Op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius zijn de uitslagen bekend van de eilandsraadverkiezingen. Op alle drie de Caribische eilanden, die een soort Nederlandse gemeente zijn... behouden de bestuurspartijen hun meerderheid. Op Bonaire en Saba kreeg de oppositie wel meer zetels... maar het is de vraag of ze een plek in het eilandbestuur zullen krijgen. Nieuw-Zeeland gaat het gebruik van de video-app TikTok verbieden op het netwerk van het parlement. TikTok is eigendom van een Chinees bedrijf en de vrees bestaat dat gebruikersinformatie in handen komt van de Chinese overheid. Het verbod in het Nieuw-Zeelandse parlement volgt op soortgelijke maatregelen in andere westerse landen. AZ heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Conference League. Na de uitzegen in Rome waren de Alkmaarders gisteravond ook thuis met 2-1 te sterk voor Lazio. Eerder op de avond plaatste Feyenoord zich al bij de laatste acht van de Europa League. Dankzij een 7-1 overwinning op Shakhtar Donetsk uit Oekraïne. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog, minima tussen 4 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, vanmiddag meer bewolking en vooral in het westen kans op een bui.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 En op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar tussen noord en industrieterrein Zandhorst is de verdraging een kwartier. Verder rijden er tussen Amsterdam Centraal en Haarlem geen treinen maar bussen door een aanrijding en dat gaat nog een uur duren.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 I guess I'm thinking of you like I would And I'll come back to you de tafel Zie om mijn oogleden de eeuwige gezichten En ik heb gezocht naar een motief om ze te haten Maar al dat stuk is heb ik zelf aangericht ben dankbaar voor mijn leven, ook wel voor mijn dood. En ik dank er voor wat lukt en mezelf voor het gekloot. En ik dank er voor het eten, dank er voor de pijn. Ook al is het niet tevreden. is dat glas te klein. Dank voor mijn toekomst, roebel en bevlekt. Dank voor een systeem dat van alle kanten lekt. Ik dank u wel, ik dank u echt. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen oké is dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was ik Zou het laten zien dat ik trots was Zo kees dat je niet bij de les was Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was Ik zou willen dat ik even kon ontsnappen Maar verlichting blijkt altijd van korte duur Er wordt al jaren niet gelachen om mijn grappen Ik sta al jaren met mijn rug tegen de muur ben dankbaar, maar ook eenzaam. Ben je daar eenzaam in de hemel? Je kan best een keertje meegaan als je wil. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was zou het laten zien dat ik trots was Toen eens dat je niet bij de les was Ik zou het laten weten als ik echt was Als ik God was Zou ik laten zien dat ik trots was Toen eens dat je niet bij de les was Ik zou het laten weten als ik echt was Echt was Als ik God was Zou ik frikken tot je los was Op zijn minst wat dichterbij zijn Met een poging tot al blij zijn Als ik God was zat ik aan die tafel en dan deden we dit samen. Waarom doen we dit niet samen, niet samen? Zou ik als ik weet als ik dans, ik dans, ik dans. Zou ik laten weten als ik echt was, echt was. time when we were friends I gave you my heart, the story ends No happy ever after, now we're friends Wish upon a star if that might help of my heart Spilling up in silver kindness cuts the cruelest part.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 Het aantal varkens in Nederland is vorig jaar met 1,6 afgenomen. Het zijn er nu 11,3 miljoen, meldt het CBS. Het aantal koeien nam een fractie toe tot 3,8 miljoen. AZ heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Conference League... door opnieuw met 2-1 te winnen van Lazio Roma. Eerder op de avond plaatste Feyenoord zich bij de laatste acht van de Europa League... dankzij een 7-1 overwinning op Shakhtar Donetsk uit Oekraïne. Het weer. De dag begint vrij zonnig.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 I know you've been safe on your own, but together we're strong. little titty showing through the white tee. You can see the thong busting on my tight jeans. Okay. Rocks on my fingers like a nigga wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah. About to catch another fight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up. If you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah Cause girls is players too. Uh, yeah, yeah. Cause girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Niggas getting money all around the world, cause girls is players too. I go on and on and on again. He blowing on my phone, but I'm ignoring him. He thinking he the one, I got like four of him. Yeah, I'm sitting first class like bad Victorian. Uh, came a long way from rag to riches. Five star bitch, yeah, I taste so delicious. Let him lick the plate, yeah, I make him do the dishes. Now he on news 12, cause a bitch we're missing. Sheesh. Yeah. About to catch another fight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, more. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. Uh, and it's time that we let them know that girls is players too. Keep it playing, baby.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 Don't have to worry about me squashing other deals, cause they've already been squished. Freeze the frame of our moves the same, wish we can continue right behind the bush. You'll stay with me, I know this, but not because of all my earthly treasures, or regardless to the fact that I'm past the noose, but because. head this dance to introduce myself as the chosen one to speak. Let me lay my hand across yours and aim a kiss upon your cheek. The name's plucked Two, plug from the soul I bring you the daisy of your choice. May it be filled with a pleasure principle in circumference to my voice. About those other Jennies I reckoned with, lost them all like a homework excuse. This time the magic number is two, cause it takes two, not three to seduce. My destiny of love is brought to an apex. Sex is a mere molecule in this world of lust that I have for you. It's true, true. I know I love time to let this rhyme style get somewhat poured in the mold. Hold my hand, we'll pick my plantation of daisies for a bouquet of soul. Soul at the cut of a rim. Take it as filled to the rim as in brim. Squeeze your stoop like Betty Boop, then make camel alphabet soup and spell plump ones within. Forward march is the say when transistors will play. Coming to bed is the move. Dolby sound will be then top crown when I put the needle into your groove. I got a good thing and in full swing. Full swing. I show this in gifts, words or letters, but even without those three, I know you'd be close to me, cuz. and the soul that I send is taking steps to reach your heart. Any moment you feel alone, I can fill up your empty part. We can ascend till we reach daylight heaven, and in a spin we'll hit the top ten. Then we could meet Mr. Stucky and Pops Brother Lucky will preach. Let the wedding, the wedding. Shot by an arrow of Cupid through a string of a G clef, my dear, I claim your death. And if you could hear me, my golly G, true goy is ready for what you possess. We could live in my plug-to home, and on Mars where we could be all alone. And we make a song for two picture perfect things, and I sing of how I know I love you.